Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een heftig ongeluk op de A1 zijn gisteravond drie mensen om het leven gekomen. Onder wie twee kinderen van 12 en 14. Zij kwamen uit Hilversum. Het ongeluk ontstond door een spookrijder... die bij knooppunt Hoevelaken in Amersfoort frontaal op een auto inreed. De ouders van de twee omgekomen kinderen zijn zwaar gewond... en zijn er volgens de politie slecht aan toe. De spookrijder was een man van 19 uit Roemenië. Hij is in het ziekenhuis overleden. Het Verenigd Koninkrijk gaat surveillancevluchten uitvoeren boven Israël en de Gazastrook. Ze gaan daar geen aanvallen mee uitvoeren. Ze hopen er de gijzelaars mee op te sporen die door Hamas nog worden vastgehouden. Sinds het aflopen van de gevechtspauze voert Israël weer bombardementen uit op Gaza. Dat komt ze op kritiek te staan van bondgenoot Amerika. Vicepresident Kamala Harris vindt dat er te veel burgerslachtoffers vallen. Too many innocent Palestinians have been killed. Frankly, the scale of civilian suffering and the images and videos coming from Gaza are devastating. It is truly heartbreaking. We believe Israel must do more to protect innocent civilians. Volgens Harris heeft Israël het recht zich te verdedigen... maar ze vindt dat Israël meer moet doen om onschuldige burgers in Gaza te beschermen. Oranje-fans kunnen tickets en hotels naar Duitsland gaan boeken. Gisteren hoorde Nederland de loting voor het EK voetbal volgend jaar. En we gaan alweer tegen Frankrijk spelen... waar we in de kwalificatie twee keer van verloren. Bondscoach Ronald Koeman ziet toch wel Natuurlijk is Frankrijk eh, een heel sterk land. Maar het is een beetje dat je... Ja, ik heb zelf als bondscoach in, in, in helemaal niet zo'n lange periode twee keer... Al, eh, ja, al vier keer tegen Frankrijk gespeeld. Ook wel eens gewonnen? Ook wel eens gewonnen. Dus, en dat zei ik net ook tegen Nigel. Ik zeg, ja, eh, we hebben de laatste twee verloren. Dus dat je wint komt ook weer steeds dichterbij. Nederland speelt ook tegen Oostenrijk. De laatste tegenstander is de winnaar van een play-off die nog gespeeld gaat worden. Dan nog het weer. De dag begint droog. Kan hier en daar nog glad zijn, dus kijk uit. In de middag gaat het sneeuwen. De temperatuur ligt rond het vriespunt, dus de sneeuw kan ook blijven liggen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En ik heb een heerlijke stapel eh, lekkere jazzmuziek meegenomen. Het is een mix weer geworden van oud en nieuw. Aantal eh, pianisten zitten erin vandaag, maar ook een aantal eh, ja, goede zangeressen. Ik ga beginnen met een van die zangeressen, is Diane Reeves. Ik ga van haar album Good Night and Good Luck draaien... Who's Minding the Store? Diane Reeves. doubt settles in and closes the door. It's only to hide what's happened inside. Who's mind? the store. Who's minding the store? Diane Reeves met Who's Minding the Storm." Ik ga verder met Eberhard Weber. Eberhard Weber is een Duitse componist en contrabassist. En hij heeft met dit album een eh, album willen maken dat eigenlijk meer klassiek is... en eh, minder jazz is. Maar daar is hij eigenlijk niet zo goed in geslaagd. Het is eigenlijk meer jazz en een heel klein beetje klassiek. Het album heet Endless Days. Het komt uit 2001. En ik ga ervan draaien het nummer The Last Stage of a Long Journey. Ik ga het niet helemaal draaien, want het duurt iets te lang voor deze uitzending. Eberhard Weber. luistert naar de bijzondere klanken van Eberhard Weber. Ik ga verder met een ehm, artiest die ook niet eerder is in deze uitzending eh, voorbij is gekomen. Althans niet bij mij. Dat is Serge Tjalov. Serge Tjalov is een uh, bariton-saxofonist. Hij is eigenlijk een van de eerste bariton-saxofonisten in, de, ehm, in de jazz. En een van zijn laatste albums die hij heeft opgenomen... die heet Blue Serge. En daarvan ga ik draaien Sterbe to the Stairs. Serge Tjalov. We kennen hem eigenlijk niet zo goed omdat hij een hele korte carrière heeft gehad. Hij is eh, begonnen eigenlijk eh, en bekend geworden als saxofonist bij eh, Jimmy Dorsey in 1945. Jaar daarop sloot hij zich aan bij de tweede band van Woody Herman... waar hij speelde onder andere in de saxofoonsectie met Stan Getz, Sims en Herbie Stewart. Daarna is hij verder gegaan, maar hij is eigenlijk vanaf 1947 een beetje in de lute beland... omdat hij, net als vele andere uh, artiesten, aan de heroïne verslaafd raakte. En in 1956 nam hij dit album op, Blue Serge... samen met Sonny Clark, Leroy Finneker en Philly Joe Jones. En kort daarna overleed hij eh, aan, een, eh, aan een ziekte. Serge Chaloff. Ik ga verder met Enrico Rava, de Italiaanse trompetist... Hij heeft een ehm, mooi album gemaakt, dat heet Tribute to Mingus. Het komt uit 1992. En hierop speelt hij samen met eh, François Genot op tenorsax, piano Herf Céline, drums André Ceccarelli en op dubbelbas François Mechali. Het nummer heet Duke Ellington's Sound of Love, Enrico Rava. luistert naar de klanken van Enrico Rava. Het nummer duurt iets te lang, dus daarom uh, breek ik hem af. Ik ga verder met een eh, andere grote artiest. Die is al eens eerder voorbij gekomen. Ik heb hem één keer live gezien in, eh, in Nederland. Hij komt volgend jaar weer, zag ik. En ik wilde eigenlijk wel heen gaan. Het is Emmet Cohen, de Amerikaanse jazzpianist. Hij heeft behoorlijk aan de weg getimmerd gedurende de coronatijd. Hij is namelijk live vanuit zijn woonkamer eh, jazzmuziek gaan maken en gaan uitzenden over het internet. Gesponsord door, eh, ja, door, eh, door, door mensen konden ze hun uitzending gedurende lange tijd met een tal van grote namen eigenlijk gaan, gaan laten plaatsvinden. En daar zat geweldige muziek tussen. En in een van die uitzendingen had hij Samara Joy. En daar is een opname van en daarvan ga ik draaien Sophisticated Lady. Emma Co Emmet Cohen met Samara Joy. they say samen met Samara Joy. Sophisticated Lady was het nummer. En van Sophisticated Lady is er nog een hele mooie versie. Eh, die is gezongen ooit door Abby Lincoln samen met Archie Chip. Ik ga dat nummer niet draaien vandaag. Dat eh, heb ik al eerder gedraaid en dat komt vast nog wel een keer terug. Maar ik heb een eh, radioopname gevonden van Abby Lincoln en Shirley Horn. En van het gedeelte waar Abby Lincoln zingt ga ik een nummer draaien. En daarin speelt zij onder andere samen met Winter Marsalis, Jackie McLean, Cedar Walton, David Williams en Billy Higgins. Het is opgenomen in de Lincoln Center in New York City. En het nummer heet How High the Moon. Abby Lincoln. je pense le doute de la danse, ce qui semblait si merveilleux à partager. breathe. the moon. Ja, Abby Lincoln. Een uh, live-opname van het Lincoln Center in New York City. Het eerste deel zong in het Frans en het tweede deel was in het Engels. En dan heb ik een eh, verzoeknummer klaar liggen. Ja, dat kan ook. Mocht u eens een keer een verzoeknummer hebben... neem contact met op, ons op. Dat kan via Facebook. We hebben een eigen eh, pagina daar, CFM Jazz. En dan komt het altijd bij een van ons terecht kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen tijdens de uitzending in de studio. Het verzoeknummer wat ik klaar heb liggen, dat is, eh, de, heeft de titel The Man I Love. Het wordt gezongen door Etta James en het komt van haar album The Mystery Lady Songs of Billie Holiday. Etta James. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word Maybe I She'll meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little just meant for two, for which I never wrong. Who would, would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. James met The Man I Love. Ik heb verder klaar liggen Harold Denko, een Amerikaanse jazzpianist. Hij heeft onder andere samengespeeld met, eh, met Woody Herman. En hij heeft een album eh, gemaakt dat heet Fantasy Exit. Het komt uit 2002.